Mensen van buiten het dorp zijn tot na de jaarwisseling niet welkom en niemand mag een voorwerp bij zich hebben dat als wapen gebruikt kan worden. Volgens de burgemeester zijn de regels nodig omdat een oproep gisteren om het rustig te houden niet heeft geholpen. Zware psychiatrische zorg komt in gevaar omdat er te weinig geld is. Klinieken die TBS'ers of andere zware psychiatrische patiënten behandelen, zouden meer geld krijgen, maar dat wordt nu toch teruggedraaid. Kan grote gevolgen hebben, zeggen ze bij deze kliniek. Dan gaan mensen uit zorg vallen en psychotisch onbehandeld op straat rondlopen. Nou, en daar zijn. Eh, helaas genoeg gevallen van dat het helemaal verkeerd is gelopen. En daarom stappen vijf klinieken naar de rechter om meer geld af te dwingen. De You'll Never Walk Alone actie van 3FM-dj Sander Hoogendoorn is uitgeroepen tot radiomoment van het jaar. Bijna 200 radiostations binnen en buiten Nederland draaiden het nummer tegelijkertijd om mensen bij elkaar te brengen in de coronacrisis. In meer dan 30 landen op meer dan 180 verschillende radiostations wereldwijd. Maar de komende drie minuten zijn we allemaal één. De verkiezing was uitgeschreven door NPO Radio 1-programma De Perstribune. Op de vierde plaats stond trouwens Sagit Carter, die een gesprek over racisme met haar moeder uitzond. En op twee een moment waar we het bij het nieuws vaak over hebben gehad. Een auto die de studio van een lokale omroep binnenrijdt. Bijna kwart voor tien. Nou, ze zijn op zoek. Eh, duizenden kinderen en volwassenen. Oh, oh, oh, dat, dat gaat hier niet goed. Er, er rijdt net een, eh, een auto eh, bij ons tegen die, die, meneer die rijdt eh, de puin eruit. Dat is even heel minder. Nou, we staan hier tegelijk nieuws eh, te, te, doen. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin. Hier is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine.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 The spirit of Christmas. Yes, it feels like Christmas. can't have no more. If you do, you got a high price to pay. You just push it, any love that's left a little bit further away. You're pushing your a little bit further. I should say hello and then goodbye. love. ZFM wenst je fijne dagen. Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen en ik was al klaar. Dat de meeste zijn echte de en wanneer. Wij mogen het kerstspel spelen dit jaar.